Zo, dat was even een klinkklare noodkreet als een donderscheet bij heldere hemel... voor alle fly girls en babybabbes in de house. Yo, waarde luisterpop, push uw boezem op, geef een zwieper aan die volumeknop... en scheer de letters diep bovenop je kop. <laughs> Ach, tante, houd toch op, oké. Ik zal even serieus zijn, migudos, hi there, aloha en hartelijk welkom... in het hall van de dance, Deep Radio... Met vette grooves en zomerse temperaturen. Want ja, die koperen bloer die blijft maar schijnen. En wij blijven maar chillen op lekkere deuntjes. Met een dubbele apenrol in de hand. Zomers as can be. Oké popjes, uw tante Edith de Doos is weer herrezen, dampend en wel, uit een vers stenen tijdperk. Ik ga weer een karvracht humeurverbeterende knoepertjes op je afvuren het komende uur, want het is weer zover. DJ Stef schittert deze blast from the past in afwezigheid. Hij toert door de pijp op dit moment op zijn driewielfiets met hydraulische straalmotoren en mislampen. Genietend van een alcoholvrije Jack Daniels on rocks zonder ijs. Proost Stef. Laat die dikke beat maar lekker voortjakkeren onder de straffe leiding van tante. Een eh, behoorlijke stapel funky stuff ligt hier op mijn omvangrijke klamme dijen. Laat jezelf lekker met mij naar de 80 jaren glijden. Soms ook 70 jaren. Eh, we gaan eh, dit uur openbeuken. Dus zandzakken voor de deur. Hier is Ozone met Walk On op Deep Radio. I may judge you by the other men, but you can't make me lose my cool. Yes, I'm a liberated woman, liberated that should make you be so cold. I can't let you use me just to play no role. or just keep listening. A blast from the past is on, and it's getting steamy. She's more than a basic dream. She's my fantasy. I gotta let her feel it. I feel she's a woman inside. She's more than a basic dream. She's my fantasy. And she belongs to me. She's more than a phase of dream. She's my fantasy. I gotta let her feel it. I feel she's a woman inside. She's more than a phase of dream. She's my fantasy. And she belongs to me. sexy. Edith the Dose, coming in hot on Deep Radio. One, two, one, two. is ballen op het dak, zeg. Ik kan nog uren doorgaan, maar het is tijd om afscheid te nemen. Uw nederige radio-excellentie is alweer uitgedraaid en doorgedraaid in alle toonaarden. Ik word hier straks met stoelen al de tent uitgesodemieterd. Nou, mijn rieten mandje met dampende, dansdrift aanjagende fresh flavors is leeg. Jouw glas misschien ook, maar nou, het leven is een pijpkaneel. Wij zuigen eraan en krijgen ons deel. Dus vul het op, babybabbers, dat glas. En hou je radio op Deep Radio voor meer funky beats en ongebreideld luisterplezier. Zo dadelijk het programma Good Times. Ik ga gewoon intussen even mijn pampers verschonen. En ik hoop jullie heel snel weer te mogen vergasten op een overdoos vette blasts from the past. Hou je taai, popje. Tante Edith groet u uit volle borsten. Houdoe! Don't leave me this way. I can't survive. Can't stay alive without your love. Don't leave me this way. A broken man with empty hands. Baby, please. please don't leave me this way. this way. that you see it's burning out of control. Now come on girl, and satisfy the need in me. Cause only your good love set me free.